De kade in Deventer staat al deels onder water. Pas morgen wordt het echt spannend, zegt de gemeente. Nou, de situatie is dat het water blijft stijgen. Het gaat best hard, eh, hebben we gemerkt de laatste dagen. Soms al met een centimeter per uur. Eh, dus de marges die worden klein. Eh, en of het echt gaat overstromen is niet helemaal zeker. Maar als dat gebeurt, dan zal het eh, niet vandaag, maar morgen zijn. In Deventer is sinds gisteren het noodplan actief. Dat betekent dat er extra zandzakken worden neergelegd... om huizen te beschermen en de kade te verhogen. Het hoge water komt onder meer doordat er in Duitsland veel regen is gevallen... en storm Pia afgelopen week. Een van de aangespoelde schildpadden vorige week bij Zoutelanden in Zeeland is gestorven. Het gaat om schildpad Bluff, vernoemd naar de bekende Zeeuwse band. Waardoor hij is gestorven is niet bekend. Afgelopen week werden in Nederland zes zeeschildpadden gevonden. Waarschijnlijk zijn de dieren door een verkeerde stroming naar Nederland gevoerd. De jaarwisseling komt eraan en dus zijn ze in Scheveningen en Duindorp begonnen met de opbouw van het jaarlijkse vreugdevuur. Vrachtwagens vol pallets rijden af en aan het strand op. Er ging dit jaar extra geld van de gemeente naar de vuren, zodat de bouwers genoeg veiligheidsmaatregelen kunnen nemen. Een aantal jaren geleden ging het gruwelijk mis bij het vreugdevuur. Toen waarde er een vonkenregen over Scheveningen. En Pikachu, Charizard, Eevee, als deze namen je iets zeggen... dan heb je waarschijnlijk een goede handel in Pokémon-kaarten gehad op het schoolplein. En nog steeds is Pokémon super populair. Een speciale beurs in Den Bosch werd druk bezocht door ouderen en jonge fans. Deze bezoeker snapt de hype wel. De ouderen van mijn leeftijd, 33, 35, sparen het omdat het nostalgie weer is. Vroeger was het namelijk echt een rage toen wij jong waren. Toen is het heel erg weggecijpeld weer. En toen is het vervolgens weer teruggekomen. En degene van mijn generatie hebben allemaal weer kinderen. Wij maken de hype eromheen. Mocht je zelf nog Pokémon-kaarten op zolder hebben liggen, check ze dan goed. Want sommige zijn inmiddels veel geld waard. Krijg je nog het weer? Er trekt een gebied met regen over.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 Everywhere I go, I'm bound to lose. hele goede middag luisteraars. Onze, uit onze studio live aan de Tolweg. Een zeer stemmige studio met allerlei mooie lampjes. Zelfs de kerstboom staat hier nog. Dus we zijn nog een beetje in kerststemming. En ik ben vandaag begonnen met Too Much Love Will Kill You van Queen. En we gaan door met Let It Be van de Beatles. when I find myself in wijze woorden van de Beatles, let it be. Naast de koffie vindt u bij ons inloop, warmte en gezelligheid van buurtbewoners. Wees welkom, kom gezellig eens langs en voel u thuis. De kosten bedragen 2 euro voor twee kopjes koffie en natuurlijk wat lekkers. En komt u voor de eerste keer, dan kunt u gratis aanschuiven. En het is elke woensdag van 10 tot 12 uur in de blauwe tram. En ik ga door met, wat is hartstikke belangrijk, de liefde van je vrienden uit Cilia Romli. De liefde van je vrienden sleep je overal doorheen. De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je er maar één. De liefde van je vrienden maakt dat je nooit echt eenzaam bent. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd dicht bij mij. Jullie zijn echt waar. De liefde van je vrienden is heel belangrijk. En we blijven even in Nederland. We gaan door met 3 in 1. in 1. Suzanne en Freek is een Nederlandse zangduo uit de Achterhoek. Op 2 november 2018 bracht het duo zijn allereerste eigen, zelfgeschreven nummer uit... Altijd avond is. De single werd op 23 november gekozen tot de topsong van de NPO Radio 2. Op 1 maart werd de single bekroond met goud voor 6 miljoen streams. De single, als het avond is, behaalde na 17 weken de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. In de Mega Top 50 kwam de single in 18e week op de eerste plaats terecht. De single top 100 was het nummer 3 de hoogste notering. Op Spotify en YouTube is de single miljoenen keer afgespeeld. En ik ga achterin volgers voor u draaien. Als het avond is, goud en weg van jou. Een kleine bijzonderheid is nog dat ze 2 december van dit jaar zijn getrouwd.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 vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van dan geeft het niet Als ik domme dingen zeg, ik meen het niet Ik ben weg van jou Ik zie geen dingen ik weg van jou Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd Dat je mij versterkt dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van Tradities zijn er om in ere te houden. Dat geldt zeker ook voor de jaarlijkse nieuwjaarsduik in Zandvoort. Op 1 januari 2024, dus <laughs> volgend jaar... zullen klokslag om twee uur weer duizenden dappere duikers... het water inrennen om het nieuwe jaar fris te beginnen. Het heet dan wel nieuwjaarsduik, maar de meeste rennen na een sprintje het water in... ook wel weer met dezelfde snelheid het water uit. Vaak is het zeewater niet hoger dan een paar graden boven het vriespunt. Wat natuurlijk niet bepaald uitnodigt om eens lekker een duik te nemen. Daarom is een goede opwarming vooral belangrijk. Vanaf 12 uur begint het voorbereidingsprogramma. Op het podium, ter hoogte van de rotonde, naast de haven van Zandvoort... zijn verschillende optredens waarbij iedereen wordt opgezweept... om mee te dansen en te springen. En vanaf kwart voor twee start intensieve warming-up. Nadat om twee uur het startgorg heeft geklonken... en iedereen massaal het water in en uitgerend is kan snel weer de warme en droge kleding worden aangetrokken... en een kop ertersoep worden gehaald. Traditiegetrouw aangeboden door de hoofdsponsor Unox. Ieder jaar verbindt de Nieuwjaarsduik Zandvoort zich aan een goed doel.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 Do I have it in me? we did, it all comes down to love. Do I have it in? instrumentaal van de week. The Markets was een Amerikaanse instrumentale popgroep opgericht in 1961 in Hollywood. Het surfgeluid van The Markets begon met Stomp' en Out of Limits. Het bereikte de nummer 3 in de Billboard Hot 100 hitlijsten in 1964. Er werden meer dan een miljoen exemplaren van verkocht en het werd bekroond met een gouden plaat. De bandnaam werd pas in 1977 gebruikt voor verdere releases...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 Als kind kreeg ze zangles en leerde piano en gitaar spelen. Op haar zeventiende speelde ze in de nieuwe waveband October Game... In 1988 tekent ze een platencontract bij het onafhankelijke label Netwerk. Ze verhuisde naar Vancouver, waar ze in dezelfde jaar haar eerste album opnam, Touch. Naast een live optreden verschijnt een onverwachte gast die meedoet. En wat er dan gebeurt, zal u zeker kippengel geven. Luister eens hoe een van de beste moderne songs gebracht worden... beter zelfs dan het origineel. Sarah en Pink zijn als twee muzikale engelen. Je zijn Sarah en Pink met Angel. There's always some from my veins, let me be empty. Or weightless, or maybe I will find. Kippenvel. Sarah McLachlan en Pink. in Air Angel. We gaan door met Paul McCartney. Mul of Kintyre.